Het Syrische leger heroverde gisteren Kuzar op de rebellen na een wekenlange strijd. Humanitaire organisaties moeten een veilige toegang tot de stad krijgen om de gewonden te verzorgen, schrijft het Witte Huis. Kuzar ligt vlakbij Libanon en is daarom een belangrijke strategische plaats. Het is volgens het Witte Huis duidelijk dat het Syrische leger hulp heeft gehad van Iran en van Hezbollah-strijders uit Libanon. Dat is volgens de VS een bedreiging voor de stabiliteit van Libanon. Daarom wil Washington dat Iran en Hezbollah direct al hun strijders uit Syrië terugtrekken. Vanwege het hoogwater kunnen op de Duitse rivieren zo'n 500 schepen niet doorvaren. Dat meldt de krant Rijnische Post op basis van een rapport van het ministerie van Verkeer. Scheepvaartverkeer is gestremd op de rivier de Donau en op delen van de Rijn, Elbe, Neckar, Main en Wezer. Het ministerie verwacht de komende dagen geen verbetering van de situatie. Ook het treinverkeer ondervindt hinder van de overstromingen in het zuiden en zuidoosten van Duitsland. Op elf spoorlijnen rijden geen treinen. In Frans-Guyana is de Albert Einstein, een onbemand Europees ruimtevrachtschip, gelanceerd. De capsule is onderweg naar het ruimtestation ISS, moet daar over ruim een week aankomen. De Albert Einstein weegt ruim 20 ton. Het is het zwaarste ruimtevaartuig dat Europa ooit heeft gelanceerd. Het is het vierde van vijf Europese ATV-ruimtevrachtschepen. Die zijn alle vijf vernoemd naar grote denkers. De Albert Einstein heeft spullen aan boord voor nieuwe wetenschappelijke experimenten, reserveonderdelen en kleding, maar ook levensmiddelen voor de zes astronauten in het ISS, zoals parmezaanse kaas, nootjes, lasagne, tiramisu en aardbeien.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 A star from on high falls out of the sky and slowly grows dimmer. The leaves from the trees all dance in the breeze and float on the ripples. We're deep in a space as nightingales tell of roses and dew. The memory of this moment of love will haunt me forever. A tropical moon, a sleepy lagoon, and you. The memory of this moment of love will haunt me forever a sleepy lagoon, a tropical moon, and you. La da da da da, a sleepy lagoon. en dat zo midden in de nacht. Je hoorde een opname uit 1942 van de eh, zangeres Dinah Shore. Goeienacht. Dinah Shore met het liedje, de song Sleepy Lagoon. Goeienacht allemaal. Dus hierbij de nacht klinkt anders te vader op Radio 1, muziekprogramma op Radio 1. Ik ga de komende nacht stilstaan bij een feit. Want morgen dan is het precies 50 jaar geleden... jawel, 50 jaar geleden dat de allereerste single van de Rolling Stones uitkwam de ene kant stond het nummer Come On, de bekende compositie van Chuck Berry. En op de andere kant van die 45 toerenplaats stond ook een cover. Een nummer dat eh, gecomponeerd werd door Willie Dixon. I Want To Be Loved. Nou, die single, allebei de kanten, die ga ik draaien om kwart voor zes ongeveer. Zo in ieder geval aan het eind van deze uitzending. Tot die tijd ook aandacht voor de Rolling Stones. Ik ga het namelijk... Eh, eh, eh, de komende uren uit elk decennia dat ze actief zijn geweest... en dat zijn er dus zes twee nummers draaien. Dus dadelijk, dadelijk ga ik beginnen met eh, twee songs uit deze jaren tien. Maar voordat ze ver is, eerst nog even aandacht voor iets anders van dit decennia. Dit is Kidda. Met een bewerking van een oude jaren 60 hit van The Shades of Blue. in de jaren 60 was dit eh, heel bekend. Oh, how happy van The Shades of Blue. En dit was dan een bewerking van eh, een DJ die zich uh, Kidda noemt. Van vorig jaar Kidda en die maakte het dan onder de titel Strong Together. Vanavond, afgelopen avond, was het feest in het Ziggo Dome in Amsterdam. Zeker voor de Neil Young fans. Want het pop-icoon trad daarop. When You Dance, I Really Love You. Dit is uit de LP After the Gold Rush. Zoals was de klank in 1970. De LP After the Gold Rush die toen uitkwam. En dat was een eh, gigantisch succes, dat album. Derde studioalbum van Neil Young. En ik liet je luisteren naar het nummer When You Dance, I Can Really Love. En er komt ook op Pukkelpop in eh, België. En dat is eh, half augustus tegelijkertijd met de Lowlands wordt dat festival gehouden. De Rolling Stones dus. Twaalf stuks van hun krijg je te horen voordat het zes uur is. Mhm. Dit is de meest recente single van het album GRRRR. One More Shot. een van de twee nieuwe nummers te vinden op die cd, die verzamel-cd. Die is uitgekomen vorig jaar in het kader van het feit dat, feit dat ze 50 jaar bestonden, de Rolling Stones. Maar het is dus morgen precies 50 jaar geleden dat die allereerste single uitkwam van de Rolling Stones. Come On, gekoppeld met I Want To Be Loved. En in het kader daarvan, vanwege dat heugelijke feit, want dat is het toch wel... Eh, hoor je dan hier in de nacht, klinkt anders, 12 eh, nummers van de Stones uit elk decennium decennia twee nummers. En we begonnen dan met eh, dit decennia de Rolling Stones en One More Shot. En over een kwartiertje of zo het volgende nummer uit eh, de jaren tien van de 21ste eeuw. De Rolling Stones die... Eh, op dit moment ook diverse concerten geven... en er een gewoonte van hebben gemaakt tijdens elk optreden zich te laten vergezellen door een popicoon. Uit welk decennium dan ook. En ze willen graag dat Adele erbij is als binnenkort gaan optreden in eh, het Hyde Park in Londen. Nou, kijk of ze Adele kunnen <laughs> overhalen om mee te doen. Eh, de Rolling Stones dus. Dit is muziek eh, uit eigen huis, uit de VARA-archieven. Ze kan mooi zingen, deze Tessa Rose Jackson. Een opname uit het programma van Giel. Het dat heet With You. honest where I start from. I try to impart my wisdom, a combination of truth and fear. That's the way it's always been. My father and his before him. At times we hurt the ones we love so dear. I'll be with you. on the other side, on the other side. Oh, and the winds that blow, they'll guide you home, they'll get you through the night, get you through the night. It'll all my job to control you, darling, though I barely know you. Hoping you'll grow tired and start giving in. Spout of holy water, pour it on my only daughter. Maybe there's a shot she'll begin again. I'll be with you through the night. It'll all be right. So muziek van Tessa Rose Jackson. Dat is de naam van de zangeres. En ik liet je luisteren naar het nummer With You... dat ze 4 februari recentelijk speelde live in het ochtendprogramma van Giel op 3FM. De volgende artiest eh, die ik je nu laat horen... die is um, onlangs onder het mes gegaan vanwege een eh, levertransplantatie. Your face when sleeping is sublime such fun. You're a slick little girl. You're a slick little girl. Rouge and coloring, incense and ice, perfume and kisses. Ooh, it's all so nice. You're a slick little girl. You're such a slick little girl. coming out. Out of our closets. little girl. Eyeliner whitener than color the eyes. Yellow and green, ooh, what a surprise. You're a slick little girl. Oh, you're such a slick little girl. Now we're coming out out of our closets, out on the streets. Yes, we're coming out. Yeah, we're coming out. Yeah, we're coming out. And veel babyboomers die hadden destijds... Eh, misschien nog als ze zuinig op het exemplaar zijn geweest... maar die hadden destijds eh, in hun platenkast staan de LP Transformer van Lou Reed. Walk on the Wild Side staat daarop, maar ook dit fraaie nummer Make-up van eh, Lou Reed. En die is inderdaad onder het mes gegaan vanwege een uh, levertransplantatie. En als hij die niet had gehad, nou dan dan was hij er waarschijnlijk niet meer. Al dus Laurie Anderson, zijn uh, echtgenote die dat meedeelde... heeft deze levertransplantatie toch zijn lijf gered. Eh, deze Lou is inmiddels 71 jaar oud en eh, hij voelde zich de laatste tijd niet goed. Ging langs diverse ziekenhuizen in New York, maar die wilde hem niet helpen. Uiteindelijk was er wel een ziekenhuis in Cleveland, Ohio... die het pop-icoon opnam om die levertransplantatie te doen plaatsvinden. Lou dus, dat nummer wat ik liet horen van Transformer... had als titel Make-up. Deze aflevering van de nacht ging anders ook weer aandacht... voor de World Music Charge Europe. Wereldmuziek dus. Dit is van een tweetal. Joe Driscoll uit Amerika en Sekou Koyata uit Guinea. mooie combinatie. Deze Joe Driscoll, die is afkomstig uit Amerika, een rapper... maar hij eh, ja, heeft ook andere belangstellingen, eh, eh, belangstellingen namelijk belangstelling voor folk. En dat weet hij dan met elkaar te combineren, de belangstelling voor hip-hop en folk. En daarnaast heb je naast Joe Driscoll Sekou en dat is dan weer een eh, artiest afkomstig uit uh, Guinea of Guinea. En dat is een jongen die ook de grenzen opzoekt van zijn muziek, zijn eh, cultuur. Die bevindt zich dan in Guinea en ook zijn muziek. Maar hij probeert dan daar ook weer andere invloeden in te stoppen. Zoals de reggae en ook hip-hop. Nou, en dat komt dan weer mooi bij elkaar samen in een LP die ze samen hebben gemaakt onder de titel Faya. En ik liet je daarvan de titel titeltrack horen. Joe Driscoll dus en Sekou Kouyate. De Rolling Stones, aflevering nummer 2. Dat is dan weer een nummer uit dit decennium van die verzamelaar GRRR. Een van de twee nieuwe nummers. Daar zijn ze Doom and Gloom. klinkt anders met Roel Koeners. ze dit live speelt... dan wil er nog wel eens iemand met een accordeon aanschuiven op het podium... om haar te begeleiden. En haar is in dit geval Sheryl Crow. Je hoorde haar met eh, strongen van de LP Tuesday Night Music Club. En daarvoor dan de Rolling Stones met dat toch wel behoorlijk pittige Doom and Gloom. Een van die twee nieuwe nummers van dat meest recente album GRRR. Dadelijk ga ik weer iets van de Stones draaien. Maar dan gaan we terug naar eh, de jaren nul van dit decennium. Maar goed, zover zijn we nog niet. Eerst eventjes eh, de stem van Daniel Lohuus. Daniel Lohuus. Anders waar je dan nou, jawel. Dit is een van de nummers uit de OP Scheiden over overuit, daar je zoveel van mij houden. Hou erover op, zeg alsjeblieft. Maar als dat echt zo was, dan was het nou wel anders. Anders waaide nou, jawel. Anders waaide nou, wel, Anders waaide nou, wel. Je zoekt nou bij mij. Anders waaide nou, wel, Anders waaide nou, ja wel, Anders zat jij nou, ja mooi hier bij de kachel. Alles heb ik dan om je te overtuigen. En duizend keer heb jij het mij verteld. uit Zuidoost-Rente Zuidoost in Anderswaarde. Nou ja, wel van die Alpe Ericana die eh, begin dit jaar van hem uitkwam. Blauwtsoen, die ga je zo meteen horen. Dat de inleiding van een cabaretfragment als onderdeel van het leukste uitsprekers met Koppen. Meer leuke Opname uit spekers met Koppen van afgelopen zaterdag hoor je tussen half vijf en vijf. En deze nacht klinkt anders, maar alvast een voorproefje zo dadelijk met uh, cabaret. Onder andere Dolph Jansen erin te horen. En daarna hoor je I Heal You Now, John en Vangelis. Maar eerst even Blauwtsoen, dat is ook een eigen opname die gaat horen. Komt uit De Wereld Draait Door. De recordings. Vannacht november 2011 is dit. Shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. So come on. I'm talking to you. Come on. Shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. So come on. I'm talking to you. Come on. In violent times, you shouldn't have to sell your soul. In black and white, they really, really ought to know those one track minds that took you for a working boy. Kiss them goodbye. You shouldn't have to jump for joy. Come op Amsterdam. Shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. So come on talking to you. Come on. They gave you life, and in return, you gave them hell. As cold as ice. I hope you live to tell the tale. I hope you live to shout, shout. Let it all out. These are the things I can do without. So come on. I'm talking to you. Come on. Shout, shout. Let it all out. These are the things I can do without. So come on. Come on, I'm talking to you. Deze week, deze week bleek uit onderzoek van de Nationale Hoorstichting... dat het gehoor van de Nederlandse jongeren dramatisch is verslechterd. De Partij van de Arbeid wil nu een wettelijk maximum van 100 decibel. Om dat te controleren zou elke uitgaansgelegenheid waar muziek gedraaid wordt... een decibelmeter moeten hebben. Op die manier gehoorschade bij jongeren tegen te gaan. Aan tafel is aangeschoven Ad van Limmeren. Hij is van de Hoorstichting. Meneer van Limmeren, welkom. U was nauw betrokken bij het onderzoek dat deze week werd gepubliceerd. Ja, dat is eh, helemaal correct. Eh, meneer van Limmeren, uw conclusie in een notendop. In de Nederlandse uitgaansgelegenheden staat de muziek eh, dusdanig buitenproportioneel hard... dat het ernstige gehoorschade veroorzaakt bij zowel bezoekers als personeel. Oké. Ook aan tafel is uh, de heer Theo van Beuningen aangeschoven. Hij is eigenaar van de discotheek De Kickforce in Groesbeek. Meneer van Beuningen, op de eerste plaats, fijn dat u er bent. Of ik hem ken? Nee, nee ik heb hem eh, nog nooit gezien. Nee. nee, ik zei fijn dat u er bent. Ja, nee, niet dat ik weet. Hij heeft wel een bekende kop, maar ik zou het zo 1, 2, 3 niet, eh, niet weten. Nee, Dit, dit, gebeurt er dus, meneer Jansen, als je te lang in de herrie staat, hè? Hé, wat is er nou? Nee, er is een klein misverstand gaande. Ik stelde u eigenlijk alleen nog even voor. Oh, sorry, sorry, neem me niet kwalijk. Ik dacht dat ik het al gedaan had. Hi, Theo van Beuningen. Hi. Hi. Theo van Beuningen. Ja, Ad van Limmeren. Ja. Nee, Theo van Beuningen. Ja, Ad van Limmeren. Nee, kijk anders even naar mijn lippen. Theo van Beuningen. Heeft hij iets aan zijn oren, Dolf? Eh nee, meneer Van Limmer is van de Hoorstichting en hij stelde zich zojuist voor. Nee, ik stelde mezelf voor. Dat vroeg jij toch? Ja. Ik weet niet hoe hij heet. Ik heet Theo van Beuningen. Of bedoelde je hem? Heet jij ook Theo van Beuningen? Want dan hebben wij elkaar voor te stellen. Uh, meneer van Beuningen. Hè? Laat maar zitten. Nou weer daar. het komt graag op gang hier, eh, jongens. Uh, wat... Wat, wat doet u nu? Ja, als jij wil dat ik hier ga zitten. Ik vind het prima. Ik vind het allemaal goed. Jongen, jongen. Even kijken, maar... ja... Ja, ja. Kunnen we het over het geluidsniveau van discotheek hebben, Dolle? Want eh, ik vind plan een schandalig. Meneer Van Beuningen, ik zei eigenlijk net alleen maar fijn dat u er bent... om het op prijs te stellen dat u er bent, snapt u? Iets harder praten, Dolf. Ik zit nou zo'n eind weg. Fijn dat u er bent! Fijn dat u er bent! Ja, wacht eens even. Wacht, nou zie ik het pas. Jij hebt in mijn discotheek decibellen lopen meten, of niet? Met zo'n zo'n apparaatje afgelopen zaterdag op de dansvloer. Ja, nou zie ik het, dat was jij. Ja, dat is inderdaad correct, dat was ik, ja. Dat was jij wel. 100 decibel. 100 decibel, flikker toch op, ik heb een discotheek, geen crematorium. Ja, maar, maar wel een discotheek waar mensen hun gehoor beschadigen. Ik schaam me helemaal nergens voor. Ik denk dat jij je kapot moet schamen met je decibellenkastje. Ik raak verdomme al mijn, al mijn bezoekers kwijt. Heren, heren, ik ga heel even ingrijpen. Nee, niks. Ik ben hier gekomen om te discussiëren over gehoorbeschadiging. Dus dat gaan we nou doen ook, Dolf. Oké, zoals u wil, u heeft het woord. Nee, niks ervan. Ik wil eerst iets zeggen. Ga uw gang. Dankjewel. Hoe weet jij zo zeker dat meer dan 100 decibel slecht zou zijn voor het menselijk gehoor? Moet jij mij eens antwoord op geven? Op die vraag ben ik heel benieuwd. Nou, er is zeer recent onderzoek gedaan door meerdere gerenommeerde onafhankelijke internationale instanties. En die komen unaniem tot de conclusie dat onomstotelijk vaststaat dat een verhoogd aantal decibellen bij mannen en vrouwen, jong en oud, voor blijvende ernstige gehoorbeschadiging zorgt. Kijk, nou is hij stil. Dan weet hij niks op te zeggen. Nou, eh, Meneer Van Limmeren gaf volgens mij zojuist een volledig helder onderbouwd antwoord, meneer Van Beuningen. Ja, ja, precies. Precies. Dat is misschien wel de vinger op de zere plek. Helemaal mee eens. Want dat kan hij inderdaad niet. Een volledig helder, onderbouwd antwoord geven. En dan maakt hij meteen ook een beetje een sneuventje met zijn decibellen metertjes. Meneer Jansen, waar gaat dit over? Als je het niet kan volgen, moet je een doventolk meenemen, vriend. Meneer Van Beuningen. Ik kan je één ding zeggen, Theo. We hebben misschien precies dezelfde voor- en achternaam... maar we staan totaal verschillend in het leven. Weet je wie je uit had moeten nodigen, Dolf? Iemand van de Hoorstichting. Dan hadden hier een fatsoenlijk gesprek kunnen voeren met z'n drieën... maar dat is nou te laat. Ik vind het geloof ik wel mooi geweest zo, eh, meneer Jansen. Ja, dat snap ik. Ik ga het gesprek afronden als u het niet erg vindt, meneer Van Beuningen. Normaal had ik het niet erg gevonden, Dolf... maar ik ben even helemaal klaar met deze meneer... dus ik wil het hier graag bij laten. Sorry. Dank u wel. En en Vangelis Papatanasio. En I Hear You Now van de LP die ze in 1979 maakte onder de titel Short Stories. Dit was een succesvolle single daaruit onder de titel I Hear You Now. Daarvoor had je een cabaretfragment uit Spekers met Koppen van afgelopen zaterdag. Dolph Jansen onder andere te horen de sketch Gehoorbeschadiging. En dat werd voorafgegaan door Blauwtsoen. Blauwtsoen, hij komt ook naar eh, Pinkpop toe. Dat is volgende week al. En je hoorde hem hier met een eh, cover, eh, cover van Tears for Fears, het nummer Shout, dat speelde hij. En over 'Speakers met de Koppen gesproken, aanstaande zaterdag is de voorlopig laatste editie van dat programma, want daarna volgt de zomerstop. En speciale muzikale gasten aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 op Radio 2 in 'Speakers met de Koppen. Dat is eh, Lara Jansen. De Rolling Stones ik duik nu met je in de jaren nul van, dit, eh, van deze eeuw. En ik kom uit bij de LP Bigger Bang. is so smart. She's a hell of a catch. I was drinking in love, gulping it down, drifting for months on a harmony's perfect, it rang loud and clear. But then very slowly, my nerves start to freeze. The little things, baby, that's what they say. Rolling Stones uit het vorige decennium. Dit werd was, eh, uitgebracht in 2005, de LP uh, eh, Bigger Bang. En ik liet je luisteren naar eh, Biggest Mistake. En het volgende uur in de nacht ging anders een andere track van dat album Bigger Bang, de Rolling Stones. En dat is allemaal vanwege het feit dat het morgen precies 50 jaar geleden is... dat die allereerste single uitkwam van Mick Jagger en de Zijnen. Tot aan het nieuws. Een big band en de stem van Nat King Cole, Avalon. I found my love in Avalon, beside the bay. I left my love in Avalon and sailed away. I dream of her and Avalon from dusk till dawn. And so I think I'll travel on to have a my love in Avalon beside the bay. I left my love in Avalon and sailed away. I dream of her and Avalon from dusk till dawn. And so I think I'll travel on to Avalon.